van 1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Turkse politie heeft 18 verdachten opgepakt... voor de bomaanslag gisteren in de stad Izmir. Bij de explosie voor de rechtbank kwamen een agent en een medewerker om het leven. Volgens de Turkse minister van Justitie zit de Koerdische terreurorganisatie PKK achter de aanslag. Twee vermoedelijke aanslagplegers zijn door de politie doodgeschoten. Waarschijnlijk wilden ze ook in de rechtbank een aanslag plegen. Rusland gaat troepen en materieel uit Syrië terugtrekken. Dat meldt het Russische persbureau TAS. Volgens een legergeneraal wordt het vliegdekschip de admiraal Kuznetsov weggehaald. Dat ondersteunde de luchtmacht vanuit de Middellandse Zee. En ook enkele oorlogsschepen die daarbij horen worden teruggetrokken. In Ede zitten zo'n 1300 huishoudens in de kou... omdat de stadsverwarming van on het niet doet. Er is een mechanische storing, die ontstond gisteravond. Terwijl het buiten vriest is de temperatuur in veel huizen gedaald tot een graad of 11. Nu onverwacht dat de problemen in de loop van de middag voorbij zijn. De FNV heeft de rechtszaak tegen de FIFA over slechte arbeidsomstandigheden in Qatar verloren. De bond was in Zwitserland naar de rechter gestapt... omdat bij de bouw van voetbalstadions voor het WK de mensenrechten geschonden zouden worden. Volgens de FIFA heeft de rechter bepaald dat de voetbalbond de situatie in Qatar goed controleert. De Nederlandse Nertse fokkers zijn verkozen tot Dom Bontje 2016. Een meerderheid van de bijna 20.000 mensen die hadden gestemd... vond dat de fokkers de verkiezing moesten winnen. De prijs wordt jaarlijks door de Nederlandse dierenbeschermingsorganisatie Bond voor Dieren gegeven aan Nederlanders die bond dragen. Het is voor het eerst dat de titel nu niet naar een persoon gaat, maar naar een organisatie. Het weer, eerst zon en lichte vorst, later bewolking. En vanavond laat sneeuw en dan gevolgd door ijzel en gladheid. Morgenmiddag gaat de ijzel vanuit het westen over in regen. De vorst verdwijnt moeizaam. Zondag overal dooi en het is dan bewolkt, maar wel droog.